Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Premier Rutte vindt dat het opstappen van minister Opstelten onvermijdelijk is geworden... nu er een nieuw feit op tafel was gekomen. Bij het begin van het Kamerdebat over het aftreden van minister Opstelten... en staatssecretaris Steven zei Rutte dat administratieve informatie... over de deal met Kees H. toch beschikbaar was in de organisatie van Opstelten. En Rutte zei dat die informatie eerder bekend had moeten worden... en dat Opstelten daarna voor zichzelf de conclusie heeft getrokken om terug te treden. Rutte heeft respect daarvoor, zei hij, net als voor het besluit van Teven om ook weg te gaan. De premier wil zo snel mogelijk opvolgers voordragen. Minister Blok neemt voorlopig het ministerschap van Veiligheid en Justitie waar. En het werk van Blok als minister voor Wonen wordt zoveel mogelijk overgenomen door minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Warenhuisketen V&D moet weer voor de rechter verschijnen. De verhuurder van het winkelpand in Hengelo heeft een kort geding aangespannen... omdat V&D al twee maanden te weinig huur betaalt. De verhuurder besloot vorige maand niet mee te doen aan de reddingsactie van V&D... Andere verhuurders gingen wel akkoord met een korting van 24 miljoen euro op de huur... en daardoor werd V&D gered van een faillissement. Het Iraakse leger heeft IS-strijders e verdreven uit een dorp ten noorden van Tikrit. En daarmee is de weg vrij voor een offensief om Tikrit te heroveren op IS. De slag om Tikrit wordt beschouwd als de opmaat voor het gevecht om het noordelijker gelegen Mosul. Die opmars verloopt niet gemakkelijk. De weg daar naartoe ligt bezaaid met bermbommen en er zijn ook scherpschutters. De politie in Rotterdam heeft de eerste 15 verdachten op het oog van de supportersrellen in Rome. Feyenoord-supporters zijn als verdachten aangemerkt op basis van beelden van de Italiaanse politie, filmpjes op sociale media en beelden die door mensen zijn geüpload op de website van de politie. Het weer. Vanavond en vannacht koelt het af tot rond het vriespunt. Morgen vooral in het noordoosten zon. En ook dan blijft het droog en wordt het 11 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een erg drukke avondspits vandaag. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bijvoorbeeld 6 kilometer tussen Gooimeer en Knopend Diemen. Op de A2 Eindhoven-Utrecht bij afrit Kerkdriel 5 kilometer. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Knopend Holendrecht en Vinkenveen 4. A2 Utrecht en Bos tussen Knopend Oude Rijn en Knopend Everdingen 5 kilometer file. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Rijswijk en Zoeterwoude Dorp 8 kilometer. Amsterdam richting Den Haag op de A4 tussen Schiphol en het Ringvaartaqueduct 5 kilometer. A15 Rotterdam richting Europoort bij Spijkenisse 4 kilometer. Bij de tunnel richting eh, de Maasvlakte zijn twee rijstroken dicht. En dat komt door een ongeluk. Er eh, staat 2 kilometer file. Dan de A16 Breda-Rotterdam tussen Feyenoord en Knopen 4 kilometer. A16 Rotterdam richting Breda tussen Knopen Plein en Knopen Ridderkerk 8 kilometer op de parallelbaan. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Knopen Plein 4 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Knopen Plein en Moordrecht 6. A27 hoorkom richting Amsterdam Almere tussen Knoopend en Beeldhoven 5 kilometer.